Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij het Gelderse IJzendoorn zijn vanmiddag twee mensen in het water van de rivier de Lingen terechtgekomen. Een van de slachtoffers werd gereanimeerd, maar de man overleed ter plekke. Een andere man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk zat het tweetal in een bootje dat is gezonken. De politie kan dat nog niet bevestigen en onderzoekt het ongeval. Een groep Afrikaanse regeringsleiders roept op tot een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt het vuren in de Democratische Republiek Congo. Ook pleiten ze voor het openen van humanitaire corridors om doden en gewonden te evacueren. Grote delen van Congo zijn de afgelopen weken ingenomen door een rebellengroep die al jaren probeert aan de macht te komen. Bij de gevechten zijn al duizenden doden gevallen. De oproep tot een staakt het vuren komt onder meer van buurland Rwanda. En dat is opvallend omdat Rwanda de rebellengroep in Congo steun verleent. In Duitsland zijn opnieuw demonstraties geweest tegen samenwerking tussen de radicaal-rechtse partij AFD en de christendemocratische partij CDU-CSU. In München was de grootste demonstratie, er waren een kwart miljoen mensen op de been. De betogers zijn bang dat de twee partijen na de verkiezingen meer gaan samenwerken. De finale van het ABN AMRO Open wordt morgen gespeeld... tussen de Australische tennisser Alex de Minaur en de Spaanse Carlos Alcaraz. De Spanjaard wist in de halve finale de Poolse Hubert Hurkacz te verslaan... in drie sets 6-4, 6-7 en 6-3. Zijn finale tegenstander, de Minaur, won vanmiddag van de Italiaan Mattia Bellucci. In de Eredivisie heeft FC Groningen met 2-1 gewonnen van NEC... In de slotfase leek het nog even gelijkspel te worden, maar dat lukte NSC net niet. PSV heeft opnieuw punten verspeeld. In Eindhoven werd het 1-1 tegen Willem II. Eerder op de avond won Heracles ruim van Goat Eagles. Daar werd het 4-2. Het weer nog. Vrijwel overal is het droog en bewolkt bij zo'n 3 tot 6 graden. Vannacht daalt de temperatuur tot het vriespunt. Morgenochtend bewolkt, in de middag meer kans op zon. Het wordt zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nightwalk's main stage. DJ Cavistelli. My house radio show. patale boy put the tampelewa tamara mama na sandelewa akala put the tantelewa sabati membele bombano ma sapatale boy put the tampelewa tamara mama na sandelewa akala put the tantelewa sabati membele bombano ma sapatale boy put the tampelewa pulewa pulewa pulewa pulewa pulewa The radio show. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. My, house. My house. This is my house. DJ Superstar. DJ Kiovistelli. Kiovistelli. Chiavistelli. Mr. Chiavistelli, take control on the music. And this is my house.